Kleine twee uur is in Nederland een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Rond kwart voor negen bij zonsopkomst begint het. Een half uur later zal zo'n driekwart van de zon door de maan worden bedekt. De gedeeltelijke zonsverduistering is te zien in een groot deel van Europa, Noord-Afrika, het Midden-Oosten en het westen van Azië.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 De presidenten van Benin, Kaapverdië en Sierra Leone spraken gisteravond urenlang met president Bakbo over zijn aftreden, maar zonder resultaat. Bakbo's uitdager, Watara zei meteen dat de tijd van praten voorbij is en dat de president desnoods met geweld moet worden afgezet. Bakbo verloor de verkiezingen van Ouattara, maar hij weigert op te stappen omdat er gefraudeerd zou zijn. In de trein die gisteravond bij Barneveld werd stilgezet is geen verdacht pakketje gevonden. zoekactie werd kort na middernacht gestaakt. De trein kwam uit Duitsland en een passagier had de politie ingelicht over een man die zich verdacht gedroeg. De trein werd op last van de politie stilgezet. De 300 passagiers moesten hun identiteitspapieren laten zien voordat ze met bussen verder werden vervoerd. Koptische orthodoxe kerken in Nederland staan op een lijst van mogelijke doelwitten voor aanslagen. De lijst staat op een islamitische website. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zegt in een reactie dat alle Koptische orthodoxe kerken in Nederland extra in de gaten worden gehouden. De Koptische gemeenschap viert vandaag vrijdag kerstmis. Afgelopen weekend was er in Egypte een zelfmoordaanslag op een Koptische kerk. De slagbomen van elf overwegen op een treintraject eh, Roosendaal-Breda kunnen voorlopig niet meer omhoog. In Ettenleur hebben dieven vannacht ongeveer 30 meter koperkabel weggeknipt. Via die kabel worden de slagbomen aangestuurd. Volgens spoorbeheerder ProRail is er wel treinverkeer op het traject, maar moeten machinisten bij de spoorwegovergangen